Schaapman met het NOS-journaal. Premier Jette zegt dat hij op het Witte Huis een open en constructief gesprek heeft gevoerd met president Trump. Jette dineerde daar samen met koning Willem-Alexander en koningin Maxima, de premier. Je ziet dat 250 eh, jaar vriendschap tussen de VS en Nederland... je ook de mogelijkheid biedt om eh, tijdens zo'n avond lang met elkaar in een gesprek te zitten. Er kan alles ter sprake komen, ook de dingen waar je het over oneens bent. Maar wel vanuit de overtuiging om uiteindelijk eh, samen sterker te staan... op het gebied van veiligheid en economie. Het koningspaar is nog in het Witte Huis. Zij overnachten daar. Defensie laat dossiers over nabestaanden en slachtoffers van een Nederlands bombardement in Irak links liggen. Dat schrijft onder meer journalistenplatform Investico. Bij de aanval in 2015 in Hawija vielen 70 burgerdoden. Defensie bood excuses aan, maar zei niet genoeg informatie te hebben om slachtoffers te compenseren. De journalisten schrijven dat Defensie daarvoor ook geen moeite heeft gedaan. Het tv-programma Opsporing Verzocht heeft per ongeluk een verkeerde jongen als verdachte laten zien. Zei presentator Annico van Zanten in de uitzending. Blijkt dat wij vorige week twee verschillende jonge mannen hebben aangezien voor één persoon. We hebben dus de daadwerkelijke verdachte uitgezonden. Maar ook iemand die niet die verdachte was. En dat betreuren we uiteraard. In overleg met de betrokkenen en de politie tonen we nu natuurlijk alleen die daadwerkelijke verdachte. Omdat we alsnog hopen dat we de zaak kunnen oplossen. Het ging over een mishandeling in een discotheek in Markelo in Overijssel de makers en de politie hebben hun excuses aangeboden aan de jongen. Er is toch een Chinese tanker door de straat van Hormuz gevaren... ondanks de Amerikaanse blokkade, schrijft persbureau Reuters. Vanwege de handel met Iran staat de tanker op de Amerikaanse sanctielijst. Het blijkt in de Verenigde Arabische Emiraten te zijn geladen... met zo'n 250.000 vaten methanol. Het weer, als de mist is opgelost, krijgen we een zonnige dag. Bij weinig wind worden 12 tot 16 graden. Morgen ook vrij zonnig, maar later op de dag wat meer wolkenvelden en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een drukke ochtendspits in onze regio. En dan kan het lokaal ook nog mistig zijn. Ja, dat komt natuurlijk deels door die drukte op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Door het ongeluk wat gebeurde op Knoop in Zaandam. De weg is daar wel weer vrij, maar ja, onophoudelijk nog steeds 20 kilometer file met meer dan een uur vertraging. De A8 Zaanstad Amsterdam, 10 minuten extra bij knooppunt Zaandam. 20 minuten vertraging op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein. Bergingswerkzaamheden op A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Lunette. 11 kilometer file daar met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. 10 minuten vertraging op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. File rijden over 8 kilometer tussen Oesgeest en Kaagdorp. En 235 Amsterdam-Purmerend. Een uur vertraging voor de aansluiting met A7 in de vorm van 3 kilometer file door dat ongeluk op de A7. Op de N242 Middenmeer Alkmaar. Een kwartier vertraging bij Waarland. 20 minuten extra op de N244 Edam Alkmaar bij Middenbeemster. Half uur vertraging de andere, eh, een stukje verderop. Bij zuid nog eens 5 kilometer file op de N244 vanuit Edam naar Alkmaar. En de N246 Westgrafdijk Beverwijk. Kwartier vertraging bij Marken binnen.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 Defensie laat dossiers over nabestaanden en slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in Irak links liggen, schrijft onder meer journalistenplatform Investico. Bij de aanval vielen 70 burgerdoden. Er kwamen excuses, maar er werd volgens de journalisten geen moeite gedaan om de nabestaanden te traceren en te compenseren. En premier Jette zegt dat hij op het Witte Huis een open en constructief gesprek heeft gevoerd met president Trump. Jette dineerde daar samen met koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Volgens de premier is er ook over de oorlog in het Midden-Oosten gepraat. Het weer, als de mist is opgelost, krijgen we een zonnige dag. Bij weinig wind voor de 12 tot 16 graden. Dit is ZFM. girlfriends always used to get me wrong Sent distant messages, love letters But those kind of feelings never last that long Cause now she loves you.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 Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur. Katrien